Lot Lewin met het NOS Journaal. Fotograaf Chris Keulen heeft de Zilveren Camera gewonnen. Dat is de belangrijkste Nederlandse prijs voor fotografen. Hij wordt gelauwerd voor zijn reportage Kwetsbare Liefde... over een man die thuis zorgt voor zijn dementerende vrouw. De jury noemt het een bijzondere en intieme serie. Ook wilde de jury het maatschappelijk belang van dit verhaal bekronen. De Zilveren Camera wordt sinds 1949 toegekend aan een Nederlandse fotograaf... die de beste persfoto of serie van het jaar heeft gemaakt. Wetenschappers hebben met behulp van een nieuwe lasertechniek tienduizenden Maya-ruïnes ontdekt in het tropische regenwoud van Guatemala. Bij deze techniek worden vanuit de lucht laserstralen naar het aardoppervlak gestuurd. De echo's worden dan opgevangen en verwerkt tot een driedimensionaal beeld. En uit de beelden blijkt dat Maya-steden waarschijnlijk veel groter waren dan tot nu toe werd aangenomen. In de beelden waren huizen, paleizen, aquaducten en verdedigingswerken te zien die nu zijn overwoekerd door het regenwoud. De Amerikaanse actrice Uma Thurman doet voor het eerst een boekje open over haar ervaring met het seksuele wangedrag van filmproducent Harvey Weinstein. Ze vertelt dat hij zich één keer naakt aan haar liet zien en dat hij het later nog een keer met geweld heeft geprobeerd. Weinstein zegt dat hij haar één keer een versierpoging deed en dat hij daar al excuses voor had gemaakt. Voetbal dan. PSV heeft eindelijk een overtuigende overwinning geboekt. De koploper in de eredivisie kreeg de laatste weken flinke kritiek op het saaie spel. Maar tegen Pek Zwolle won de ploeg in eigen huis met 4-0. Luc de Jong wist drie keer te scoren en Brenet maakte het laatste doelpunt. Eerder vanavond won SC Heerenveen thuis met 1-0 van FC Twente. Het weer, het is overwegend bewolkt. De temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en de min 3 graden. Het kan glad zijn door bevriezing of een winterse bui. En ook morgen is er veel bewolking met kans op wat winterse neerslag.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 Global House Vibes with DJ Malzo. You hear sound. sound. these cards, know that I use the entire deck. My only intention is to honor and House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Hear me tonight, cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight.